7 Dit is door Almegens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Borst werd gisteravond doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. Onderzocht wordt of er sprake is van een natuurlijke dood, een ongeluk of een misdrijf. Van het laatste gaat de politie vooralsnog niet uit. Els Borst was minister van Volksgezondheid in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2... waarin ze ook vicepremier was. In 2012 werd ze minister van Staat. Als minister stond ze aan de basis van de euthanasiewet en het stelsel van donorverklaringen. Els Borst was 81 jaar. China en Taiwan praten vandaag voor het eerst sinds 1949 weer op hoog niveau met elkaar. De Taiwanese minister van Vastelandszaken is in Nanjing voor gesprekken met zijn Chinese ambtgenoot. De ontmoeting moet de spanningen verminderen. China beschouwt Taiwan als een opstandige provincie. Het liefst ziet China Taiwan weer onderdeel worden van de Volksrepubliek. Maar Taiwan wil onafhankelijk blijven. Google heeft ExxonMobil verdrongen van de tweede plaats op de ranglijst van duurste beursgenoteerde bedrijven. Google was vrijdag 289 miljard euro waard, ExxonMobil 2 miljard euro minder. Op de eerste plaats van duurste beursgenoteerde bedrijven staat nog altijd Apple, dat was 339 miljard euro waard. Een Amerikaanse oud-militair moet 30 jaar de gevangenis in voor poging tot spionage. De marinier had vertrouwelijke informatie over het traceren van schepen gegeven aan mensen van wie hij dacht dat het Russische spionnen waren. Dat bleken FBI-agenten te zijn. De man werkte ruim 20 jaar lang als informatiespecialist op een onderzeeboot. Volgens de aanklager heeft hij de veiligheid van Amerika in gevaar gebracht. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Ook de Nederlandse journalist Rena Netjes staat dan terecht. Ze wacht het proces in Nederland af. De journalisten worden onder meer aangeklaagd voor het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van een terroristische organisatie. En daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Het weer, vandaag eerst zon, later raakt het bewolkt en tegen de avond gaat het regenen en flink waaien. En het wordt 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 2 kilometer.